start. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. De Tweede Kamer waarschijnlijk in Nijmegen is geweest. Onder meer de PVV wilde een spoeddebat. Maar de meeste andere partijen voelen daar weinig voor. Ze willen eerst meer informatie van minister van de Steur. D66 wil bijvoorbeeld weten wanneer die op de hoogte werd gesteld van Amri's aanwezigheid in Nederland. De PVDA vraagt hoe het staat met de samenwerking tussen de veiligheidsdiensten. Waarschijnlijk praat de Tweede Kamer na het reces wel over de kwestie. De regering zet niet genoeg geld opzij voor onderhoud van marineschepen, zegt luitenant-generaal Rob Verkerk. Volgens hem is een deel van de vloot toe aan vervanging. Maar daar zou de komende jaren niet genoeg geld voor zijn. Ook is er een tekort aan reserveonderdelen. En veel medewerkers van de marine zouden zich zorgen maken over het versleten materieel waarmee ze werken. Een maand geleden werd bekend dat Nederland en België rond 2023 nieuwe mijnenjagers krijgen en zo'n vier jaar later nieuwe fregatten. In Bangladesh zijn duizenden textielarbeiders ontslagen na een staking voor meer loon. Volgens vakbonden in het land zijn zeker 3000 mensen op straat gezet. 22 van hen zitten vast omdat ze tijdens de actie zouden hebben opgeroepen tot geweld maar volgens de vakbonden zijn ze onschuldig. Bangladesh is na China de grootste producent van kleding ter wereld. De mensen die daar in de fabrieken werken verdienen nog geen 65 euro per maand. Bij invallen in Rotterdam en Wezep is 1800 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. En beide plaatsen lag het verboden knalwerk in een busje. Vier mannen zijn gearresteerd. Het onderzoek begon een paar maanden geleden toen twee jongeren werden opgepakt in Spijkenisse. Die liepen rond met zeer explosieve cobra's en ander illegaal vuurwerk. Het weer vannacht opklaringen, maar het kan lokaal nog mistig blijven bij lichte tot matige vorst. Morgen vrij zonnig, het wordt ongeveer 3 graden. En dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Lelystad richting Muiden nog steeds veel vertraging tussen Lelystad en Almere Buiten-Oost in 9 kilometer file na een ongeluk op de linkerrijstrook. Richting Muiden verder bij Almere Stad 2 kilometer stilstaand verkeer. Op de A8 Amsterdam-Zaandam omdat de spitstrook op de A7 dicht is bij Knoop het Zaandam 2 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Raasdorp.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 Cause now I'm 40 jaar nummer 1. En het is eh, helaas, maar het is waar. De laatste aflevering van 2016. En die gaan we natuurlijk knallend uit hier in de studio van ZFM Zandvoort. Sander is ook aangeschoven. En eh, hij is weer uh, rood, rood brunet, paars, geel met... nou, wat zeggen we vandaag? Groene stippen. Oh, een eh, gele stip. Dus het is groen met gele stippen. Hey, eh, mijn naam is Jonas Parson en eh, dit is CFM Beachmasters. En jullie hebben hem net helaas niet gehoord, dus we gaan hem zo nog gewoon nog, we gaan hem even doen, opnieuw. En dat is, die ligt in handen van, de enige echte Robbie Williams. Love My Life hoor je hier op CFM Beachmasters. Zico kanaal 40, 106.9. Of gewoon via www.zfm-live.nl. Dit is CFM Beachmasters. and finally tonight this. Hashtag best.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 Laters. Dus. Nou, <laughs> Weet je wat we dan doen? Zetten we gewoon deze eraan, weet je wel. Nee, eh, we gaan gewoon lekker verder. Het is de laatste uitzending van het, 2016. En dan gaan we natuurlijk ja, 20K 7, 17. Oh, ik, ik, oh dit gaat al helemaal fout. Sander wil muziek gaan inprikken vandaag. Ja. voor de duidelijkheid, ik ben niet zo'n lekkere na gisteravond. Er is wat gebeurd, wat weet ik ook niet. Ehm, dus dat is even ter, terzijde. Maar eh, we hebben wel genoeg lekkere muziek hier klaar staan. We gaan natuurlijk gewoon... Waar Waar vieren nu eigenlijk het oud en nieuw een beetje. Ja. Dus daar hebben we straks ook een heel toepasselijk liedje voor. Maar dat eh, hoor je bij het begin van de tweede uur. We gaan nu snel verder met Yellow Claw, Love and War. Hoor je hier op ZFM, Beachmasters. Lekker. Laatste uitzending 2016. 2017 zijn we er gewoon weer, fris en fruitig. Mijn naam is Jonas Parson en dit is ZFM, Beachmasters. Kijk deze uitzending gewoon lekker live mee via www.zfm-live.nl Ziggo kanaal 40, 106.9 of download even lekker de ZFM app. We zijn tot 8 uur live bij je. ZFM. Sanders favoriete band is ook bezig hoor. Zomer of winter. Altijd weer ZFM. Near or reaching out far. It just doesn't Christmas. Oh, wat een gezelligheid. Ja, en ook een heerlijk nummer hè, van dit trio. Heb je zin in een trio, zei dat nou? Nee, het is gewoon een heerlijk nummer van dit trio.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 Selena Gomez, Killing With Kindness, hier op ZFM. Beachmasters. Niet getreurd, kan je niet meeluisteren. Morgen staat hij online. The world can be a nasty place. You know it, I know it, yeah. We don't Again, and no war and anger was ever won. Put out the fire before igniting. Next time you're fighting. Albert Kuinert. En er komt altijd zo hard binnen bij Sander. Maar ik denk dat je wel weet hoe laat het is. Dus het is tijd voor het weer. Ja, gezellig. Nee, kijk, dat gezellig, dat moet je er altijd zelf van maken. Ja. Leuk is een ander verhaal, gezellig is het ook niet. Maar het is een verplichting. Ja. Nou, hier heb je Sander met het weerbericht van uh, eh, weer.nl. Ja. Het weer voor de aankomende vanavond en aankomende nacht. Vanavond en de komende nacht is het een mengelmoes van wolken, mist en, brede op en een brede opklaring. Alleen in het opklarend gebied gaat het licht vriezen tot lokaal min 4 graden. Wat een koud weer. Hè. Ja. Kom, we gaan naar Ibiza. Ja, daar zit ik wel aan te denken. In mist en onder de wolken is het minder koud en staat weinig wind. Morgen begint het hier en daar grijs, maar verder wordt het veel zonneschijn verwacht. De middagtemperatuur komt kort op tegen een graad of 2 tot 5. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten richting. Dankjewel Sander, dit was het weer van Weer.nl en ik ga snel verder met de... Het parkeer. Ja, ja, dat klopt. Ik heb eh, momenteel 20 files staan en op de A6 begint het al. 53, minuten vertraging tussen Lelystad en Almere buiten Oost. Op de A9 staat ook een vertraging van 7 minuten. Knooppunt Raasdorp, knooppunt Badhoevedorp staat het gewoon stil. En op de A9 Aalsmeer, knooppunt Raasdorp staat het ook stil met 29 minuten vertraging momenteel. Op de A67 14 minuten vertraging tussen Sommeren en Gelderop. Op de A76 22 minuten vertraging tussen knooppunt heenscheiden en Spouwbeek. En op de A67 39 minuten vertraging tussen knooppunt Ten Essen en Geleen. Rij je nou in de buurt hier? Ja, dat is in de buurt, hè. De N232, 7 minuten vertraging tussen Hoofddorp, Leiden en Badhoevedorp. En eh, nog ergens een beetje in de buurt, zeg ik dan maar. De N232, 19 minuten tot 29 minuten vertraging tussen A9, afrit Aalsmeer en Brug over de Hoofdvaart. En in de tussentijd staat hier in de... Even kijken, heb ik in de buurt nog wat? Ja, ja, we hebben zeker in de buurt nog wat. Op de S106, 5 minuten tragisch A10, afrit Osdorp en de eerste Constantlijn. En dan mag jij vandaag raden, Sander, of we nog eh, die uh, flitsmurf hebben staan. Nou, ik denk het wel, want het is na de feestdagen, dus... Uh, Heel, laten we het zo zeggen, ik mag niet zijn, maar het zijn gewoon een stelletje geldwolven. En eh, daarom eh, pas op voor de Geldhof. Op de A27 eh, tussen Almere en Breda bij hectometerpaal 90.5 staan ze te flitseren. <laughs> te flitseren, ik vind het wel leuk. Ja, Die is gemeld door drie mensen. En op de A27 staan ze ook van, tussen Almere en Breda bij hectometerpaal 91.6. En denk je, hoeveel mensen denk je dat die gemeld is? 1. Nee, 454. Oeh. Ja joh trap op je rem, Brei alsjeblieft voorzichtig. Want het is, zullen eh, vast allemaal wel geplit zijn. Nee, ik hoop het niet. Het is zonde man, om eh, met eh, zo, zo oud en nieuw binnen te gaan. Het nieuwe jaar met een boet op de deur. Wil je niet hebben. Heb ik ook gehad hoor. Ja, ik ken het. Hey, ik ben klaar met slappe gloer. Waar is nou verder met de Chainsmokers? All we know. Je luistert steeds naar ZFM Beachmasters.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 Sander. Ja, lekker nummer. Oh, heerlijk. Ik, ik droom helemaal weg. Dat is niet de bedoeling. Mijn maken. Ja, maar het is gewoon zo'n lekker nummer. Het is gewoon mooi zelfs. Ik droom gewoon echt weg. Ja, ik <laughs> ook. Hoor je, die hoek mijn stem veranderen? denk ik, ja, ik ook. James Arthur hoor je hier op ZFM. Nou, ik heb je net wat uitgelegd en je weet waar we het over hebben. Ja, zeker. Hey, eh, afgelopen vrijdag waren we natuurlijk live op, eh, ja, op de ijsbaan hier in het oh zo mooie Zandvoort. Het koude Zandvoort. Ja, vandaag is het zeker, maar het is ook vochtig vandaag. Ja. Maar dat hebben we net allemaal, wat zanders natuurlijk van het weer live in Studio 420. Naast me. Uit Hilversum? Nee, naast me. Oh. Hilversum is gesloten. Oh. <laughs> maar eh, nee, we hebben natuurlijk op de ijsbaan opgebouwd, of tenminste een live show gedaan van... 12 tot 9 om precies zijn. Ja, Mijn programma zat daar ook in van 7 tot 9. En natuurlijk eh, Maurice Mulder met uh, eh, de Euro Breakdown. Was trouwens eh, afgelopen vrijdag ook de laatste uitzending van het jaar weer. Ja, de laatste Euro Breakdown of 2016. Oké, okay, blijf met Nederlands praten. <laughs> Maar, in ieder geval, nou, er is dus wat gebeurd. iedereen kent de Mankind Challenge tegenwoordig. Ja. En ja, we waren er aan het opbouwen, weet je wel. We moeten natuurlijk een hele live installatie moeten we gewoon klaarzetten. Duwen we nog een twee uur over. Maar dat terzijde. toen was er, de schaatsbaan was nog niet open eigenlijk was er een besloten groep, weet je wel. Gewoon de scholen die eh, gaan schaatsen. Ja. En dat nummer van de Black Beatles kwam op bij ons. Ja. Van eh, Ray Summert. En die komt op en uh, nou, dat is bijna afgelopen. En opeens komen de kinderen toe. Ja, ja, radio DJ. Weet je, zo begonnen ook te praten. Nou, dat was hartstikke leuk natuurlijk. Uh, ja, kan dat nummer nog een keer? Dus ik denk, nou, weet je, waarom niet? En ik loop de blokken bij ons in. En ik zet dat nummer aan, dat van de Menken Challenge. En ik kom terug en ze staan gewoon allemaal stil. Ze doen helemaal niks meer. Ze deden helemaal niks meer. Nou, het was gewoon, ze deden gewoon een main challenge. Maar dat hebben ze drie keer gedaan. En zelfs handstanden, die ik heb gezien op het ijs. Ja, maar dat gaat toch helemaal niet goed. Maar weet je wat het probleem van alles was? Het ijs was zo nat en ze gingen gewoon op de grond liggen voor die challenge. Auw, dat is koud. Ja, maar luister, het is zo mooi geworden. Wil je nou weten hoe dat eh, verlopen is hier op de ijsbaan in Zandvoort afgelopen vrijdag de Menko Challenge? Kijk dan eh, na deze uitzending om 18 zal bij ons eh, een kleine impressie van dat veel van de Menko Challenge van de ijsbaan bij ons op de Facebook staan. Hoe steeg je daarvoor? Vind je het een goed idee? Ik vind het een heel goed idee. Een strak plan. <laughs> Daar houden we van. het eerste uur is al bijna voorbij. Dat is natuurlijk weer hartstikke jammer. Ja. We gaan twee tweede uur gaan we natuurlijk... twee uur is voor ons eigenlijk het knallend het nieuwe jaar in eigenlijk. Hè? Zo hebben we het afgesproken. Ja, knallend het nieuwe jaar in. En dat gaan we ook zeker weten doen. En we hebben natuurlijk ook nog 10 minuten of 15 minuten lang eh, de mm, deel van de jaarmix van 2016. Ja. En dan natuurlijk eh, de one and only eh, MC, Jonas Parson en Sander Douday. MC die Hammer, die Hammer, die Hammer. Ja, ja hij is de MC die Hammer. hey, Marie, even over die Man Queen Challenge gesproken. Heb jij nou je leukste Man Queen Challenge? Stuur eens even door via de site. Of via de site, het klinkt ook professioneel. Via de Facebook. Via de Facebook. En de Facebook kun je vinden onder andere op... Facebook.nl slash ZFM Beachmasters. Of je mag het ook even doorsturen naar de e-mail. ZFM Beachmasters gmail.com. En eh, ja, dan eh, is het tijd voor... Uh, hoe heet ons grote vriend? Nou, de Man Queen Challenge. Ik stem voor... Dit is Ray Summer, The Black Beatles, Fuji Gucci Main. The Man Queen Challenge 2016. Hosted by ZFM. confiscate the said you didn't receive what you said Mike you didn't need. That girl is a real crowd, please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slow. party on the table, screaming, everybody's famous. Like clockwork. point me to a rich hoe. A yellow bitch with green hair, a real weirdo. Black man, yellow lamb, red like dope. They say Do they the dip, them dip, just dip, came dip, through the side door. It's so much money on the floor, we buy school clothes. Why you bring a money machine to the club for? And a pint of lean, pound of weed, and a kilo. I a stealth pest, I hate her like a rondo. I upgrade your baby mama to a condo. Like Chapo serving yayo to the gringos. Black Beetle club clothes when I say so. That girl is a real crowd please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese.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 Volgens mij keer je deze nog wel. Dat lekkere eentje. Dat is natuurlijk de one and only. De enige echte. Maan en Je hoort hem al, dit is DJ. Je kan nog steeds meekijken. www.zfm-live.nl Of gewoon Zico 40. 106.9 zijn we ook gewoon welkom.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 morning done with the sound of the birds, but the sound of the drums go. op je radio. Dit was Maan. Future in Shakira met DJ. En dan eh, hebben we Sander vast nog wel een nummerje wat hij horen wat ik hier heb staan. Eh, ja, nummer 24. Oh ja. Ik zeg niet dat je vaak slecht idee hebt, maar dit is een goed idee. Zomer of winter, altijd weer ZFM. En dan heb ik natuurlijk over Rackbow, Man. You man. Je luistert even naar ZFM, Beachmasters.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 I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Eerst uur zit er weer op. Twee uur zijn we er gewoon weer. Eh, en zoals ik al zei, we gaan gewoon een beetje knallen het nieuwe jaar in. Dit mijn naam is Jonas Paars en je luistert steeds naar ZFM Beachmasters. We zijn zo weer bij je terug. Na het nieuws, de reclames en de commercials. En natuurlijk het belangrijkste. Onze frisse start van 2017 doen we gewoon alvast eh, een paar dagjes eerder.